Duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen... werden onterecht beschuldigd van fraude... en kwamen soms in grote financiële problemen. Als je je kinderen in armoede moet laten opgroeien... dat herstel je bijna niet meer. En ook onrecht, omdat deze mensen jarenlang als fraudeur eigenlijk door het leven zijn gegaan. Terwijl dat echt volstrekt onterecht was. met dit rapport hopen wij in die zin recht te doen aan deze ouders. De Belastingdienst had fout, maar ook de politiek, ambtenaren en zelfs rechters. Deze ten onrechte beschuldigde moeder keek vanmiddag ook naar de presentatie van het onderzoek. Ik heb twee jaar heb ik thuis gezeten eh, in een flinke burn-out. Ik wist ook niet meer hoe ik handelen moest. Dat ik er überhaupt nog ben, dat eh, ja, mag een wonder zijn. Waar hoop jij nu op? Waar moet dit rapport toe leiden? Dat de mensen die dit veroorzaakt hebben, gestraft worden. Marco Kroon moet een werkstraf doen van 80 uur... omdat hij vorig jaar een agent een kopstoot gaf. De militaire kamer rekent het verdachte die als officier van de Koninklijke Landmacht en als publiek figuur een voorbeeldfunctie heeft ernstig aan dat hij zich zo agressief en respectloos heeft gedragen jegens politiemensen die op dat moment hun werk deden. De militair stond vorig jaar te wildplassen. Toen hij daarop werd aangesproken maakte hij een zwaaiende beweging met zijn piemel naar een vrouwelijke agent. Voor het wildplassen krijgt Marco Kroon een boete van 120 euro. In Waddingsveen zijn gisteravond drie huizen ontruimd omdat er zes cobra's waren gevonden. Geen echte cobra's, maar zwaar knalvuurwerk. De bewoner had het vuurwerk in een emmer water gestopt omdat hij dacht dat het dan ongevaarlijk was. Maar het water vormt samen met het flitspoeder in de cobra's juist een ontzettend brandbaar gas. En dat is levensgevaarlijk. Het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plekken droog en is ook de zon te zien. Het is een graad of 10. Morgen ook droog met soms wat zon. Het blijft zacht. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day.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 Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica sí. gonna die. I I'm a puppet to deny. I'm gonna live? Who's gonna die? De kerst hoor je op ZFM. ZFM. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.